uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Zaterdag ontmoeten de presidenten van China en Taiwan elkaar. Dat werd eerder gemeld door een woordvoerder van de Taiwanese president... en China heeft het bericht intussen bevestigd. Volgens de Taiwanese woordvoerder zullen de twee het hebben over de slechte relatie tussen de landen. Sinds 1949 hebben de landen niet op het hoogste niveau met elkaar gesproken. In dat jaar scheidde Taiwan zich af van de communistische volksrepubliek China. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. In Rozenburg in de gemeente Rotterdam is een dode gevallen bij een verkeersruzie. Drie personen zijn aangehouden. Een automobilist had volgens de politie ruzie met een man en een vrouw uit een andere auto. En het kwam tot een vechtpartij. Een derde man die op straat stond bemoeide zich ermee en raakte ook betrokken bij de vechtpartij. De automobilist uit de eerste auto werd door de politie rond 11 uur bewusteloos op straat in Rozenburg gevonden. hij overleed kort daarna. In Afghanistan is vorige week een jonge vrouw gestenigd... omdat ze vermoedelijk overspel heeft gepleegd. De vrouw van 19 zou tegen haar wil getrouwd zijn... en het daarna met een andere man hebben aangelegd. Dat melden verschillende media, waaronder de Britse krant The Guardian. De steniging zou hebben plaatsgevonden in een dorp net buiten de hoofdstad van de Afghaanse provincie Gore. Op internet is een filmpje verschenen waarop een steniging te zien is, maar het is onzeker of het om dit geval gaat. Jemen is getroffen door de zwaarste orkaan in tientallen jaren. Vooral de zware regenval heeft veel schade aangericht. In de kustregio zijn rivieren overstroomd en zijn honderden huizen beschadigd. Duizenden mensen zijn naar hogere gebieden gevlucht. Voor zover bekend heeft het weer drie levens geëist. Het weer vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In het noorden is er kans op een mistbank. Overdag is het vaak bewolkt, soms wat regen. In het oosten en noordoosten regent het pas laat in de middag. Het wordt overdag 12 tot 15 graden.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 I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many and I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love Violate your relationship. So I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams. Tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. you at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled into an ocean of love. We both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.